Ook moeten mensen volgens hem steeds opnieuw hun verhaal vertellen... en worden onderzoeken onnodig herhaald. Bruins wil dat patiënten al hun gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Vorig jaar is het aantal inbraken met 6% gedaald, zegt het Verbond van Verzekeraars. Er kwamen ruim 60.000 claims binnen. De verzekeraars krijgen gemiddeld nog altijd 7 meldingen per uur. In het weekend en tijdens de kerstdagen zijn dat er twee keer zoveel. Relatief de meeste inbraken worden gepleegd in Limburg en Flevoland, de minste in Friesland. Er wordt weer gevlogen van en naar de Londense luchthaven Gatwick. Sinds woensdagavond lag het vliegverkeer daar stil vanwege een drone. Duizenden passagiers zijn daardoor gestrand. De bestuurder van de drone is nog steeds niet gepakt. Vanaf maart moeten kandidaten voor het rijexamen kunnen rijden met een navigatiesysteem, meldt de Telegraaf. Daarmee wil het CBR beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. Lesauto's moeten al jaren een navigatiesysteem hebben, maar het gebruik ervan was tijdens examens nog niet verplicht. In het Roergebied sluit vandaag de laatste Duitse steenkolenmijn. Dat gebeurt in het bijzijn van bondspresident Steinmeier... en voorzitter Juncker van de Europese Commissie. Met de sluiting van de mijn komt een einde aan meer dan 150 jaar steenkoolmijnbouw in Duitsland. In de mijn werkten nog 2600 mensen. Het weer, vanochtend langdurig regen. Vanmiddag is het vaker droog, vooral in het zuiden.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 zes achter ritme, oftewel een jazzwalsje. Nou, de juiste naam van de formatie is niet de, eh, de Fire Kings, zoals ik net zei, maar We Free Kings. Dus een kleine nuanceverschil. Roland Kirk was verantwoordelijk voor de uitvoering van We Free Kings. We gaan naar eh, Sunny eh, Rollins met St. Thomas, overbekend hè? Sonny Rollins was dit. We gaan even naar The Little Drummer Boy, uitgevoerd door Jackie uh, uitvoering van Little Drummer Boy door Jackie Terrison. Ja, als je dan een arreslee hebt, je hebt van die rendieren ervoor staan... en je hebt van het, uh, noem je dat beslag, eh, die teugels van die beesten... Waar, dus, waar ze mee ingespannen zijn, zeg maar. Als je daar dan belletjes op hebt en die bellen die doen het niet... wat moet je dan? Nou, dan eh, huur je Herb Albert en zijn Tijuana en die spelen dan voor jou de bel dat couldn't jingle. Oftewel, ja, die bellen die verdommen het gewoon om te jingelen. Vergeef me mijn gebruikloos. Ja. Ze weigeren dienst, zo moet ik het zeggen. And on Christmas Eve your também. zo mooi voorbij af en toe. May every day be Christmas. Oftewel, eh, eh, was het maar elke dag kerstfeest. Maar dat kunnen we natuurlijk niet hebben, want dan zit je met die bomen... die valt na een paar dagen al uit. Tenzij je natuurlijk een, eh, ja, een kunstboom hebt, dan, dan gaat het wel. Maar dit is in ieder geval If You Could Read My Mind. Oftewel, als je mijn gedachten kon lezen. Nogmaals uh, Herb Albert en zijn Tijuana gaan we luisteren naar George uh, Titwell. Oh, Christmas Tree. u zult het eh, ongetwijfeld herkend hebben. Oh, Christmas Tree, oh, dennenboom natuurlijk. Niet Jeroen van de Boom, dat is een heel andere boom. Ook een topper trouwens hoor, maar het heeft er helemaal niks mee te maken. Peggy Lee, die zingt eh, It's Christmas Time Again. Even wachten nog, Peggy. Moet eerst nog kerstavond krijgen, de 24 december en dan de 25 e Dan mag je er eigenlijk pas over zingen. Maar vooruit, geef je een beetje voorrang vanmorgen. Peggy Lee. Snowflakes falling, church bells calling. It's Christmas time again. Fires lighted, kids excited. It's Christmas time again. Now Santa's sleigh is on its way with candy canes and toys and wonderful things that Santa Claus brings to good little girls and boys. Candle glow and mistletoe, it's Christmas time again stockings hung and carols sung. It's Christmas time again. There's the tree to trim, our glasses brim with love and joy and cheer to all a Merry Christmas and a luisteraars. Dus ik ben een beetje vroeg met mijn wens eigenlijk. Nou ja, als ik naar Facebook kijk en je ziet er al, al die zaken al voorbij komen. Dit is Sarah McKenzie, Paris in the Rain. Stormy weather cut us together, a borderless end. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. Was the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I had raindrops on the rooftops Du Cote de la Rue de la Paix. I had never thought bad weather could feel this way. Now I'd trade some bright summer's day again again just for one kiss and Paris in the that night. Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the rooftops to go. for one kiss heerlijke, relaxte muziek. Luisteraars, ik, eh, ik ga wat draaien van Eva Kessen. Die ben ik een grote fan van. Ze is er helaas niet meer. Ze is overleden aan eh, melanoom. Een eh, ja, agressieve kankersoort, zeg maar. Maar haar repertoire is gelukkig verevigd op tal van geluidsdragers. Waaronder It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing.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 Dit was een repertoire dat mijn vader eh, altijd eh, draaide. Zo, ja, ook wel rond de kerstperiode. Ja, waarom ook niet eigenlijk? Hè? Het is toch lekkere muziek. We gaan genieten van True, Jamie Lancaster. Nummer natuurlijk bekend geworden van de Spandau Ballet in, de pop, in het popgenre. Maar dit is een jazzy uitvoering van True. So true. Your and arms and red and next Saturday dance. Heard they crowded the floor. I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Got as far as the door. Shelby Lynn was dat met I Don't Get Around Much Anymore. Uh, may Every Day Be uh, Christmas Day, Louis Jordan. May every day be Christmas and every day be blessed let the end of every day be filled with happiness. And may the Lord be good to you with every rising sun. All through the day, have a smile for everyone at night time comes a longing to be with ones you love. To sit around the fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you, come what may then every day will be a happy day. nighttime comes longing to be with ones you love. To sit around the fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you come what may. Then every day will be a happy day. May good times come to you treat me nice. Merry Christmas, baby. Sure, you treat me nice. Oh, yeah. Gave me a diamond ring for Christmas, and now I'm living in paradise. luisteraars. Ga genieten van de rest van mijn zondag. Vanmiddag even de kerksmarkt in Vogelenzang bezoeken. En dan, eh, ja, vanavond gewoon lekker relaxen. Hoort er ook bij af en toe, toch? Ik wens u een hele fijne zondag nog. Dank voor het luisteren naar ZFM Jazz. En wat mij betreft tot de volgende keer. Mijn collega's die eh, nemen het de komende weken weer van me over. Dus eh, uh, houd lekkere muziek met ZFM Jazz. Dag. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...